Jobboot met het NOS Journaal. Veel scholen in Hongkong blijven ook morgen nog dicht door de protesten in de stad. De demonstranten gaan door met hun protest en eisen politieke hervormingen. Rond regeringsgebouwen zouden al meer dan 80.000 mensen bij elkaar zijn en het aantal neemt snel toe. Het afgelopen weekend kwam het tot harde confrontaties tussen de demonstranten en de oproerpolitie. Die greep hard in met onder meer traangas. De demonstranten willen dat China ophoudt zich te bemoeien met de kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2017. Nu kunnen de inwoners van Hongkong alleen kiezen uit kandidaten die geselecteerd zijn door China. In het oosten van Oekraïne zijn vandaag twaalf mensen gedood bij hevige gevechten tussen het regeringsleger en de rebellen. Het zou gaan om negen militairen en drie inwoners van de stad Donetsk. Ook zouden er tientallen gewonden zijn. Het is de bloedigste dag in ruim een week. Sinds anderhalve week is er in het oosten van Oekraïne een staakt het vuren van kracht. Maar de gevechten in Donetsk en omgeving gaan door. De stad is grotendeels in handen van de rebellen. De burgemeester van Haaksbergen wist niet dat een monstertruck een show zou geven in zijn gemeente. Hij wist wel dat er een stuntteam zou komen. Daar is een vergunning voor afgegeven. In het NOS Radio 1-journaal zei burgemeester Gerritsen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de vergunningverlening. Gisteren kwamen drie mensen om het leven toen een truck het publiek inreed. Vanavond is er in Haaksbergen een bijeenkomst voor nabestaanden. Vorig jaar hebben artsen in Nederland ruim 4800 keer euthanasie toegepast en geholpen bij zelfdoding. Dat is 15% meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de vijf regionale toetsingscommissies. Artsen zijn verplicht om elk geval van euthanasie bij de commissies te melden. Uit de gegevens blijkt dat er bijna altijd volgens de regels wordt gewerkt. In vijf gevallen werd een arts op de vingers getikt omdat de euthanasie niet volgens de regels was verlopen. Het weer, bewolkt en wat regen of motregen. Morgen periode met zon, ook kans op een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. De rest van de week verandert er weinig. Vrijdag is het zonnig en wordt het 22 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Eembrugge 3 kilometer. A2 Utrecht-Den Bosch bij de Afrit Geldermalsen 3. Op de A4 Amsterdam richting Delft voor Den Haag-Zuid 3 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk ook 3. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3. En op de A27 Utrecht richting Breda...